VVD-leider Rutte en PVV-leider Wilders willen nadenken over de situatie bij het CDA. Tijdens een bijeenkomst vanmiddag met informateur Opstelte hebben ze daarover vragen gesteld aan CDA-fractieleider Verhagen. Hoe lang de VVD en de PVV nog nodig hebben om na te denken is onduidelijk. Bij het nieuwe ongeluk op een boorplatform in de Golf van Mexico is toch wat olie in de zee terechtgekomen. Eerst leek dat niet het geval, maar er is een oliespoor van anderhalve kilometer gezien. Na de explosie werden de 13 bemanningsleden uit de zee gehaald. Eén van hen is gewond. In april ontplofte 300 kilometer verderop een boorplatform met een grote olieramp als gevolg. Slechte mbo-opleidingen krijgen nog maar een jaar de tijd om hun kwaliteit te verbeteren. Tot nu toe was dat twee jaar. Het ministerie van Onderwijs wil dat de mbo's meer haast maken met het oplossen van klachten over lesuitval, slechte roosters en een gebrek aan stageplaatsen. Doen ze dat niet, dan kunnen ze hun onderwijsvergunning kwijtraken. In Spanje is een Russische zakenman opgepakt voor de brand in een Russische nachtclub eind vorig jaar. Bij de brand in de stad Perm vielen 156 doden. De Rus werd vlakbij zijn huis in Barcelona gearresteerd. Hij was de commercieel directeur van een nachtclub en wordt beschuldigd van zware nalatigheid. De brand ontstond tijdens een vuurwerkshow. Jong Oranje heeft zijn laatste EK-kwalificatieduel verloren. In Alcoy werd de ploeg van Corpot met 2-1 verslagen door Jong Spanje. De Nederlanders hadden tot nu toe alles gewonnen en waren daardoor al zeker van een plaatsing voor het EK onder de 21 van volgend jaar. Het weer, vannacht koelt het af tot 6 graden in het binnenland. Hier en daar kan een mistbank ontstaan. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 19 graden. In het weekend mooi nazomerweer met veel zon. Dit was het NOS Journaal. I know 106.9 FM. will overflow. Hello, I've just got to let you know. Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how. but let me start by hard by someone always in control. But at night, I come home and turn the key.